Toen bedroeg de groei 0,4%, meldt het Duitse Bureau voor de Statistiek. De cijfers lijken aan te geven dat het herstel van de Duitse economie doorzet en dat komt vooral door een aantrekkende export. De consument besteden minder, waardoor de groei wat werd, wat werd afgeremd. Over een uur wordt bekend hoe Nederland er economisch voor staat. Dan komt het CBS met de groeicijfers over het derde kwartaal. Mocht er sprake zijn van groei, dan is Nederland uit de recessie. In Afghanistan zijn zeker zes mensen gewond geraakt bij een aanslag in de buurt van een NAVO-legerbasis bij Kabul. De dader blies zichzelf op in een auto op het moment dat een militair konvooi passeerde. De gewonden zijn drie Afghaanse burgers en drie buitenlandse militairen. Op het terrein van de legerbasis worden Afghaanse militairen en politieagenten getraind. De aanslag is opgeëist door de Taliban. Het kabinet ruziet over de kilometerheffing. Door de invoering gaan mensen waarschijnlijk minder auto rijden. De, straat, de staat loopt dan inkomsten mis en minister Bos wil dat minister Eurlings dat compenseert door te bezuinigen op wegen. Eurlings voelt daar niets voor. Ook hogere tarieven per kilometer vindt de minister van Verkeer een slecht idee. Voorlopig staat dus nog niet vast wat de automobilisten per, per gereden kilometer moeten gaan betalen. De vreemdelingenpolitie is gisteren in Den Haag per ongeluk een opvanghuis voor moeders met kinderen binnengevallen. De agenten dachten dat er in het pand illegale zaten. Ze kregen hun fout pas in de gaten nadat ze al binnen waren en op de slaapkamerdeuren bonsden. Een aantal kinderen raakten hiervan flink overstuur. Toevallig liep staatssecretaris Al Bayrak van Justitie die dag mee met de vreemdelingenpolitie. Zij wist de kinderen te troosten. De vreemdelingenpolitie maakte de fout omdat ze verouderde gegevens had. Het weer bewolkt en af en toe regen. In het zuidoosten vanmiddag wat zon. Het wordt 13 graden. Het weekeinde is wisselvallig en zacht.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 Just like the theme of some forgotten melody in the album of my memory. Say It seems like only yesterday a small cafe a crowded for, and as we dance the night away, I hear you say forevermore, and then the song became a sigh, forevermore became goodbye. Oh. was weer. Het tweede uur van eh, CFM Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks, opende met een eh, nummer wat ik al vaker heb laten horen, namelijk Serenade in Blue. Ditmaal gezongen door Doris Day. Nee, geen jazz. Maar het hoort bij de cyclus die ik momenteel draai rond dit nummer, dat mij al vanaf mijn jeugd heeft aangesproken. Een melodie die regelmatig in mijn gedachten opduikt, opduikt en waarvan ik inmiddels een groot aantal uitvoeringen bijeen heb gegaard. En net als vorige keren draai ik vanmorgen nog een versie. Serenade in Blue, gespeeld door trompetist Bobby Hackett met zijn sprankelende klank in het spoor van de legendarische Bix Beiderbecke. Duke Ellington nam niet alleen muziek op met zijn big band, maar soms eh, was hij alleen met een ritmesectie en andere keer met een combo van zeven of acht man. Dan speelde hij muziek om te horen hoe het klonk. En als het goed was, werd het werk later uitgeschreven voor een grotere band en opgenomen. Ik vond een cd met opname van small bands van Ellington en daar draaide ik zojuist het nummer The Intimacy of the Blues van Billy Strayhorn van. Billy Strayhorn die een ongelooflijk stempel op de band van Duke Ellington heeft gedrukt. En in die band zaten sterren als Cat Anderson, trompet, Lawrence Brown, trombone, Johnny Hodges, Sax, Paul Consalves, sax, Harry Carney, Bariton Sax, John Lamb, bas, Rufus Jones, drums en natuurlijk Duke Ellington, piano. En omdat ik het zo lekker vind klinken, is hier nog een nummer van deze cd. Een compositie van Ellington zelf, de Kentucky Avenue. his Otis regrets. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She's so sorry to be. For last evening down in Lover's Lane she strayed Madam Miss Otis regrets she's unable to launch today when she woke up from her dream and she found her love had gone. Madam, she ran to the man who had led her so far astray. And from under her She drew a gun and she shot that lover down. Madam, Miss Otis regrets. She's unable to launch today. When the mob came and it got up, hey, they dragged her from the jail. madam. They strung her up on the willow across before she died. She lifted up her lovely head and she cried. <laughs> Miss Otis regrets. She's unable to launch to prachtige uitvoering van Miss Otis Regrets. Een bluesachtige compositie van Cole Porter uit 1934. Hier gezongen door Carmen McRae. Mooi ingehouden begeleid door Dizzy Gillespie op trompet. Marshall Otwell keyboard. Ed Bennett bas. En Joey Barron percussie. In het eerste uur draaide ik jazz uit de periode dat de muziek alleen op schellakplaten werd opgenomen. En die hadden een maximale duur van vier minuten en dat leverde heel veel beperkingen op. Want muziekstukken uit die tijd mochten dan ook niet lang zijn. Ik weet wel dat technici altijd een beetje de billen dichtknepen wanneer ze opname moesten maken van John Coltrane, want die wist nooit van ophouden. Een van de jazzmuzici die daar ook rekening mee moest houden was de pianist Jerry Roll Morton, die vooral in de jaren 20 veel zwarte schijven maakte.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 sweetly. Love will whisper on eternally. Love will whisper on eternally. Dat was de Amerikaanse zangeres Anita O'Day met Whisper Not compositie van Benny Golson uit 1956. Deze versie duurde net geen drie minuten, maar ik denk niet dat dat komt omdat het eerst op een schellakplaat is uitgebracht. Want daar klonk het wel eventjes te fris voor. Anita O'Day, die in november 2006 op 87-jarige leeftijd overleed, gaf in dat jaar nog een goed ontvangen album uit. Maar zij was geen type voor lange nummertjes. Voor elke CFM Jazz probeer ik wat bijzonders te vinden. En dat is weer gelukt, vind ik. Ik vond een cd waarop de fabuleuze Ray Brown geen contrabas speelt, maar jazz cello. Hij liet voor de jazz een speciale cello bouwen, verzamelde een tienmans band om zich heen en maakte een prachtig album. Luister en geniet van Ray Brown op cello in Ain't Misbehaven. Thank you. was nogmaals een cello in de hoofdrol. Dit keer niet bespeeld door Ray Brown, maar door Sam Jones in het combo van cornetspeler Ned Adderley. De piano in het nummer Blue Concept werd bespeeld door Wynton Kelly en aan het eind liet Slide Hampton zich nog even horen op de tuba. Vanmiddag is er weer jazz in de krocht met het trio van Johan Clement, bestaande uit Johan Clement piano, Erik Timmermans op bas en Frits Landersbergen op drums. En als gast hebben zij alt-saxofonist Benjamin Herman. Herman. En de organisatoren zijn zeer trots uiteindelijk toch deze veelgevraagde Herman binnen te hebben gehaald. De aftrap is om half drie. Benjamin Herman is onder andere leider van een new cool, sorry, van een new cool collectief. En hier in CFM Jazz te horen met Big Mondays. that it's alright yes, with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? It's a wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting the wrong lips than of his lips, but they're such tempting lips that if some night hey, you're free, tell me about it. It's alright. It's alright. It's alright. lips are tempting and they're the wrong lips. They're not his lips, but they are such tempting lips that if some night you happen to be free, yeah, it's alright. Yeah, it's alright. Dat was de Amerikaanse zangeres Lina Horn met Cole Porter's song It's Alright With Me. Muzikaal bijgestaan door onder andere George Benson op gitaar en Bobby Forster op het Hammond B3-orgel. En zo komt weer een eind aan deze van Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Wie nog meer jazz wil horen kan vanmiddag vanaf half drie terecht in de Jazz Temple de Krocht, met het trio Johan Clement en rietblazer Benjamin Hermin. En als het dan nog niet genoeg is, dan naar Café Alex. Want daar speelt vanaf half vijf het combo Spoor 5 van de Zandvoortse saxofonist en zanger Adam Spoor. En natuurlijk, volgende week is er weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met de big band van de Amerikaanse luchtmacht, ofwel The Airmen of Note... We'll be together again.